4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland... zijn in 2017 gegroeid naar meer dan 2 miljard euro. Een stijging van 9 ten opzichte van 2016... toen de uitgaven 1,9 miljard euro bedroegen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Vanwege nieuwe medicijnen en een groeiend aantal patiënten... verwacht de NZA dat de stijging de komende jaren doorzet. De drie middelen waar het meeste geld naartoe gaat zijn medicijnen tegen reuma. Het winterweer in het midwesten van Amerika heeft zeker acht mensen het leven gekost. De ijskoude wind zorgt voor temperaturen van min 20 tot min 41 graden. Veel Amerikanen zitten noodgedwongen thuis. Scholen en winkels zijn gesloten. Ook het vliegverkeer ondervindt veel hinder. Duizenden binnenlandse en honderden buitenlandse vluchten zijn geannuleerd. Het treinverkeer van en naar Chicago ligt stil. Het extreme weer wordt veroorzaakt door onverwachte stromingen uit het Poolgebied. De omzet van Facebook steeg eind 2018 met 30 tot bijna 17 miljard dollar. De netto-winst een record van bijna 7 miljard dollar. Wereldwijd gebruiken meer dan 2,7 miljard mensen Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger. Ruim 2 miljard mensen zouden dagelijks te vinden zijn op één of meer van de platformen die Facebook bezit. Facebook lag vorig jaar onder vuur vanwege privacy-schandalen. Een databedrijf had ongeoorloofd toegang tot persoonlijke gegevens... van tientallen miljoenen gebruikers. Ook Google zou gebruik hebben gemaakt van een app... die internetverkeer en informatie van gebruikers verzamelde. Volgens technologiewebsite TechCrunch gaf Google de gebruikers cadeaukaarten... in ruil voor toegang tot hun internetverkeer. Gebruikers vanaf 13 jaar konden de app gebruiken. Later is de minimumleeftijd verhoogd naar 18 jaar. Google heeft de app inmiddels uitgeschakeld. Eerder gebruikte Facebook een omstreden app... en bood tieners 20 dollar per maand voor inzage in hun internetverkeer. En dan het weer. Het is bewolkt en de sneeuw trekt over het noorden van het land. In het westen en midden valt wat regen of natte sneeuw.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 Say my name, say my name, I feet and lift the ground Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. it first. The only thing Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl time. suele pasar. gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now.